Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Amerikaans kosten een proef tegen te houden met bodycams. De gemeente en de korpsleiding willen een proef van een half jaar doen... met die cameraatjes die agenten tijdens het werk dragen... en die hun handelen vastleggen. De bond zegt dat het belangrijkste bezwaar is... dat de proef niet op vrijwillige basis is. Dat was bij onderhandelingen toegezegd. Toen niemand zich als vrijwilliger meldde... heeft de korpsleiding 100 politiemensen aangewezen. Voorstanders dringen al sinds 2014 aan op meer bodycams bij de politie. In dat jaar werd in een geruchtmakende zaak in Ferguson de tiener Michael Brown op straat doodgeschoten door een agent. Dat leidde tot veel protesten en geweld tegen de politie. In de Libische stad Sirte zijn zeker 34 Libische strijders gedood en 180 verwond door terreurgroep Islamitische Staat. Dat meldt persbureau Reuters. De milities strijden samen met het Libische regeringsleger tegen IS. IS-strijders hebben zich verschanst in een deel van de stad. De Libische soldaten worden sinds begin van de maand gesteund door militairen van het Amerikaanse leger. Die helpen bij het coördineren van luchtaanvallen en ze verstrekken inlichtingen. Turkije moet zo snel mogelijk de doodstraf herinvoeren. Dat heeft president Erdogan herhaald in Gaziantep. Daar werd acht dagen geleden een zelfmoordaanslag gepleegd op een bruiloft. Meer dan 50 mensen werden gedood. De aanslag was volgens de Turkse autoriteiten het werk van islamitische staat. Erdogan zei vandaag dat hij de regering en het parlement heeft gevraagd om de doodstraf weer in te voeren en dat hij dat besluit snel zal bekrachtigen. Het weer. De komende uren neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Er valt een enkele bui. De temperatuur vannacht 16 graden. Morgen ook plaatselijk een bui. Later op de dag schijnt steeds vaker de zon, het meest in het noorden. En dan wordt het 19 tot 22 graden.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 Eens even kijken ehm, welke er eerst eh, komt. Even in mijn speakbriefje. Anita Lersch, een nieuwe artieste van dit programma. Bayans En Anita die heeft zich gespecialiseerd, als ik het wel heb, in muziek uit India. Ehm, ik heb ook op de playlist een aardig eh, videoclipje staan waarin zij live zingt eh, voor... Eh, of in ieder geval op de website peacefulradio.info. Daar staat in ieder geval het nodige van erop tweede album, nieuwe album, is van de groep White Sun. En die hebben het heel eenvoudig gehouden door hun tweede album White Sun 2 te noemen. Ja, Overigens eh, mankeert het hun eh, niet aan inspiratie. Een hele mooie albumcover. Ik wens jullie heel veel luisterplezier bij dit programma peacefulradio.info. in a Kingston cemetery. Oh, what a Jumbi Jamboree took place in a Kingston cemetery. Jumbies from all parts of the island. Some of them is great Calypsonian. Since the season is carnival, them go together in Bacchanal. So what they singing? Back to back belly to belly, yes, I don't care again. I done that already. Back to back, belly to belly, are the Jumbi Jamboree. So hit the chorus. Back to back, belly to belly, yes, I don't care again. I done that already. Back to back, belly to belly, are the Jumbi Jamboree. rising from the grave. In one hand she holding quarter rum, next hand she beating Congo drum. The lead singer start to make a rhyme, while the Jumbies knock them bones in time. One bystander had this to say, it was a trip to see the jumbie break away. So what they singing? Back to back, belly to belly, and I don't care a damn. I done dead already. Back to back, belly to belly, and the for jamboree. So hit the chorus. Back to back, belly to belly, yeah, I don't care a jam. Uh-huh. I done dead already. Back to back, belly to belly, I the Jumbi Jamboree. Well, left and right things are getting sweet. To the bystander, watch the jumbi pee. The jumbi Reshi finger to all. Say, Mister, take care, you must be gone. The funniest thing you ever see. A jumbi in the selfish and a key. Me never see more coffee or ginger milk. Before they were the jumbies here last year. So what they singing? Back to back, belly to belly, and I don't care a jam. I done that already. Back to back belly to belly at the Jumbi Jamboree. So hit the chorus, back to back, belly to belly, and I don't care a damn. I done that already. Back to back, belly to belly at the Jumbi Jamboree. So hit the chorus, back to back, belly to belly, and I don't care a damn. I done that already. Back to back, belly to belly are the Jumbi Jamboree. So hit the chorus, back to back, belly to uh-huh. belly, and I don't care a damn. I done that already back to back, belly to belly, and the jump, jump, hooray! salvation. unión del alma y el cuerpo. Tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser viviente hasta su muerte. Amor, amor es aspecto por esmero con que el artista trabaja, deleitándose. Sentimientos puros, sin muestra de interés y sensualidad. Tristeza. Tristeza es aflicción, melancolía. de felicidad. Y no Una canción es algo que nos lleva a disipar las penas y muchas cosas más. Una canción siempre conlleva a resolver problemas de la humanidad. es bueno hacer una canción. Canta, la, la, la, canta, cantan sin tristeza y viviremos mejor.